uur. Marnix met het NOS-journaal. Oekraïne is woedend op Iran, omdat het land drones zou leveren aan Rusland. Het leger zegt zes Iraanse drones te hebben neergehaald. Oekraïne heeft nu de accreditatie van de Iraanse ambassadeur ingetrokken. De regering in Teheran zegt neutraal te zijn in de oorlog. Zeker tientallen treinreizigers zijn vannacht gestrand op station Amersfoort Centraal. Dat kwam volgens de NS door een systeemstoring. Daardoor was er van en naar Amersfoort geen treinverkeer mogelijk. De gestrande reizigers konden op een gegeven moment op Amersfoort instappen in een trein... maar die staat nog altijd stil. Hoe lang het oponthoud gaat duren is niet duidelijk. In België is de eerste kernreactor definitief stilgelegd. Het gaat om Doel 3 in de buurt van Antwerpen. Die stond bekend als scheurtjesreactor... omdat die vanwege afwijkingen vanaf 2012 een paar jaar lang stil lag. België wil de komende jaren nog vier reactoren sluiten. Twee reactoren blijven open tot 2035 vanwege de energiecrisis. In Oeganda zijn nu zeker 11 mensen overleden door de nieuwste uitbraak van ebola, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Bij 11 andere personen is ook een besmetting vastgesteld en tientallen mensen worden extra in de gaten gehouden omdat ze contact hadden met een patiënt. Een besmetting met ebola is in de meeste gevallen dodelijk. Tennisser Roger Federer heeft de laatste wedstrijd van zijn carrière gespeeld. Hij kwam in actie in het dubbelspel bij de Lever Cup in Londen, samen met Rafael Nadal. Ze verloren de wedstrijd in drie sets. Federer kreeg staande ovaties van het publiek en was na afloop emotioneel. De 41-jarige Zwitser stopt vanwege langdurig blessureleed. Het weer bewolkt en periode met regen. Het wordt vandaag hooguit 16 graden. Aan het eind van de middag wordt het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog. Morgen droog een periode met zon en opnieuw een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In regio Noord-Holland staan files op de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen Knoop Holendrecht en Amstelveen is de vertraging een half uur.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 106.9 ZFN Open up your heart, what do you feel? Open up your answer to the children of the sky. messing with our future. Open up inside. World, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky.